Gert met het NOS Journaal. Bij de roof vannacht in de kunsthal in Rotterdam zijn zeven schilderijen gestolen, meldt de politie. Het gaat om werken van onder meer Picasso, Matisse, Monet en Gauguin. De gestolen werken komen uit de Triton-collectie, een particuliere verzameling avant-gardistische schilderijen van de belangrijkste kunstenaars vanaf de late 19e eeuw tot nu. Volgens kenners is de collectie zo goed gedocumenteerd dat de werken niet te verhandelen zijn. Bij het Kennemer Gasthuis in Haarlem verdwijnen 250 arbeidsplaatsen. Gedwongen ontslagen zijn volgens de directie niet uitgesloten. Er werken nu ruim 2400 mensen in het ziekenhuis. Er zal ook vastgoed worden afgestoten en gebouwen worden in de toekomst anders ingericht. Het Kennemer Gasthuis in Haarlem moet flink bezuinigen vanwege teruglopende patiënten, bezuinigingen door de overheid en stijgende loonkosten. In Groot-Brittannië is een aantal mensen tegengehouden bij het ziekenhuis waar het de Pakistaanse meisje Malala wordt behandeld. Volgens Britse media probeerden ze bij haar te komen. Ze beweerden dat ze familie zijn van Malala. Aanvankelijk werd gemeld dat er arrestaties waren verricht, maar later ontkende de politie dat. Volgens een arts van het ziekenhuis was het een vervelend incident, maar is Malala nooit in gevaar geweest. Malala, die gisteren aankwam in Engeland, werd onlangs neergeschoten door de Taliban. Die wilde haar doden omdat ze opkomt voor vrouwenrechten. De Taliban hebben gezegd dat ze een nieuwe aanslag zullen plegen. In de IJssel ligt een kogge uit de middeleeuwen. Vorig jaar werd het scheepswrak al ontdekt en uit sonarbeelden blijkt nu dat het zeker gaat om een kogge uit de 14e eeuw. Dit type schepen werd vooral gebruikt voor de handel naar de Oostzee. De vondst is bijzonder omdat er maar weinig koggen intact worden teruggevonden. Het schip is door de onderzoekers de IJsselkogge gedoopt. Het scheepswrak is 20 bij 8 meter. Binnenkort wordt besloten hoe het wrak naar boven wordt gehaald. Het weer vanmiddag geleidelijk droog en soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het en op. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Er zijn aangekondigde snelheidscontroles op de A7 tussen Zaandam en Hoorn... en op de A28 tussen Meppel en Hogeveen. Maar houdt u er rekening mee dat er ook op andere plaatsen kan worden gecontroleerd op snelheid.